Impact Retail zijn bijna duizend mensen in dienst. Een Amerikaanse rechtbank heeft een ingenieur veroordeeld tot 32 jaar cel voor het verkopen van militaire geheimen aan China. De man van 66 werkte in de VS mee aan de ontwikkeling van de B-2 Stelt bommenwerper. Tussen 2003 en 2005 reisde hij geregeld naar China. Daar verkocht hij zijn kennis voor 110.000 dollar. dat geld gebruikte hij om de hypotheek op zijn vakantiehuis in Hawaii af te lossen. Het weer regen, maar vanuit het noorden wordt het geleidelijk droog. In het zuiden blijft het tot ver in de middag regenachtig. Er staat een stevige noordwestenwind en het wordt ongeveer 6 graden. Morgen is het bewolkt en soms valt er wat regen of natte sneeuw. Het wordt 4 graden dan.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 Bij de gemeente Moerdijk zijn 138 meldingen binnengekomen. bedrag van 4 miljoen is een minimumbedrag. De gemeente weet niet hoeveel schade rechtstreeks bij verzekeraars is ingediend. Ook de opruimkosten op het industrieterrein en de schade bij Chemiepak zelf zijn niet meegerekend. Beginnende mbo-scholieren hebben vaak niet het niveau dat ze al aan het einde van de basisschool hadden moeten hebben, blijkt uit onderzoek. Ze hebben vooral moeite met rekenen. Waarschijnlijk lopen veel kinderen al een achterstand op op de basisschool en die kan op de middelbare school niet in een paar jaar worden ingelopen. De achterblijvende prestaties kunnen vooral mbo's op het hoogste niveau opbreken. MBO-scholieren moeten vanaf 2014 landelijk examen doen. De examenstof voor taal en rekenen zal worden gebaseerd op het wettelijk minimumniveau. En dat staat gelijk aan het HAVO-eindexamen. Steeds meer orgaantransplantaties worden gedaan met organen van levende donoren. Vorig jaar nam dit aantal met 13% toe naar bijna 500. Daarbij wordt een nier of een deel van de lever van een levende donor getransplanteerd.